Lekker ouderwetse tablemoto muziek hier bij eh, GoFam. Van Diane Ross en de Supremes. Natuurlijk en in en out of love. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan lekker wat meer herrie maken eh, hier bij GoFam. Terwijl jij misschien nog aan het ontbijt bent. Of misschien aan het voorbereiden bent voor eh, de brunch. Zou ook zomaar kunnen. Maak het gezellig vandaag op deze toch wel aardige zondag. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Een aardige zondag met redelijke temperaturen. Zeker eh, best wel voor eh, de tijd van het jaar. Want het is tenslotte alweer oktober. Dus, eh, en ehm, ja, vandaag wordt er wel een beetje regen verwacht hier en daar. Dus het zal wel weer hier zijn.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 Straks een eh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat op met zijn eh, microfoon. En vroeg u van alles, en nog wat. Maar vandaag vroeg hij u toch, nou ja, van de week eigenlijk. Lukt het u om eh, een liedje te verzinnen voor uzelf... waarmee u mee zou doen aan een zangwedstrijd? Hmm... Ik zou überhaupt niet willen zingen, maar vooruit. de vragen worden straks wel beantwoord door u op straat. Hoe het zit, dat hoor je over ongeveer een kwartiertje hier in de zondagmorgen van GoFam. Take your clothes off close of de muziek van uh, Ricky Martin moet je eigenlijk wel een beetje soepel in de heupen zijn. Want anders uh, ja, wordt het natuurlijk helemaal niks als je meedeent met eh, hem. Live in de Vida Loca hier in de show bij GoFam. En daarvoor natuurlijk The Human League en Don't You Want Me. Ik beloofde je het vorige uur om te kijken in de agenda van vandaag. Nou, er zijn best wel leuke dingen te doen. Ze houden het wel heel klein in uh, Koewacht. Want daar hebben ze een bonsai weekend. Nou, ja, dat is eh, leuk hoor, die bonsai Knappe kunst eigenlijk. Verder is er eh, de week van de Zwinstreek. Daar is ook van alles te doen. Wil je meer informatie over deze ja, hartstikke leuke activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen? Ga dan naar onze website. Ga naar www.go-rtv.nl Klik dan even op agenda en daar vind je alle leuke dingen in de streek. Dus doe dat maar eens vandaag als je even zin hebt. www.go-rtv.nl kijk in stadje niet meer naar een schatje. Voor ja doe ik alles. Heb haar bewezen hoe trouw ik kan wezen. Voor ja doe ik alles mooi was bij Ria, Sofia en Mia, maar duizendmaal zo mooi. Is het bij Sonja, enkel bij Sonja, oh als je Sonja zag, heus dan begreep je het op help haar met koken, met afwas en stoken. Voor ja doe ik alles. Draag heel tevreden de emmer beneden. Voor ja doe ik alles. Mooi was het bij Ria, Sofia en Mia, maar duizendmaal zo mooi is het bij Sonja, enkel bij Sonja. Oh, als je Sonja zag, heus dan begreep je het op slag. Ik spaar al mijn ping en ik koop straks twee ringen. Voor Sonja doe ik alles. Om haar te houden zal ik zelfs gaan trouwen. Voor Sonja doe Bij Ria, Sofia en Mia, maar duizendmaal zo mooi. Is het bij Sonja, enkel bij Sonja, oh als je Sonja zag, dan Ja, gezellige. hè? Rob de Nijs in zijn early years, zeggen we maar in goed Nederlands voor Sonja doet hij alles. Ongelooflijk. Ook de afwas? Heb ik hem niet over gehoord. Maar nou goed. Eh, verder hoorde je No Doubt en It's My Life. Tijd voor ja, het uh, verhaal van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op met zijn microfoon. En ja, dan krijg je het betere werken. Lukt het u? om af en toe een beetje mee te zingen met een eh, mooi liedje. In ons radioprogramma bijvoorbeeld. Veel mensen proberen het zelfs voor een publiek. Ja, vandaar al die talentenjachten, nietwaar? Karaoke is zo'n ding, maar ook natuurlijk voor eh, Hollands Got Talent of zoiets. Met welk liedje zou u nou meedoen aan een zangwedstrijd? Nou, bent u zo brutaal? Jeroen van Gent vroeg het u op straat en dit zijn uw antwoorden. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb een beetje een soort van man bij het hond vragen. Lichtvoetige vragen. Oh. Dus geen politiek, geen ellende. Ja, ja, ja. Nou. komt ie. Het is persoonlijk natuurlijk, maar welk liedje zou u kunnen zingen als u meedeed aan een zangwedstrijd? Dat is echt zo'n man bij het hond vraag. Jeetje. Nou, Last van Anouk. Last. Ah. Ja, maar ik ga hem niet zingen hoor. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar heeft u het ooit wel eens gezongen dan? Ja, in de auto. In de auto? Ja. ook misschien nog? Nee. Of zo? Nee. Dat niet? Nee. waarom is het een favoriet nummer? Mooie tekst. Mooie tekst? Ja, dat. Het, raakt u misschien? Ook dat, ja. ja. Als het kon, zou je het proberen, een zangwedstrijd? ook avond in een café of zo? Nou, als ik het zou durven, zou ik het doen, maar nee. Nee, nee. Ze zijn stap, ja. <laughs> Ja. Goedenavond. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, man bij het hond vragen. <laughs> Heel kort, heel kort. Ja, maar Kan het proberen? Ja, probeer maar. Uh, welk liedje zou u nou zingen als u mee kon doen aan een zangwedstrijd? Ja, uh, eh, Aha, eh, Take On Me. Ah. Dat is heel lang geleden, toen ik nog op de tafel zat. Met van die hoge uithalen erin? Ja, dat, dat, <laughs> dat, lukte me niet. Dus dat, uh... <laughs> dat, is moeilijk. Ja, zeker. Ja, Oh, geloof me, niemand wil dat ik ga zingen. Welk liedje zou u zingen als u meedeed aan een songfestival? Dimming of the Day. J'aime eh, la vie van eh, Sandra Kim. Hey, van het Songfestival, Eurovisie Songfestival. Ja, klopt. Heeft u het wel eens gezongen dan? Eh, ja, ja, zeker. Wij zingen dat heel vaak in België. Ah, Mm komt uit België. Ja, klopt. Ja. even kijken. Ja, ze deed mee natuurlijk voor België. Ja, ja, ja wij, doen, deden vaak aan playback shows. En dan, en dan kwam dat liedje heel vaak voorbij. U heeft het echt eh, een aantal keren gedaan? Ja, maar wel als, als kind. Hè? Ja, ja, ja, ja deden wij meer. Eh, ja, zo'n bonte, eh, bonte avond op een kamp en zo. En dan kwam dat helemaal voorbij. Ja. Zou u het nog kunnen? Ik ga het niet mm. vragen om het woord te doen hoor. nee, enkel het denk ik. Het is natuurlijk ook in het Frans hè. Ja. Dus u moet ook nog in het Frans zingen. Dus ja. Mhm. Nou, en eh, ja, waarom dat liedje toen? Het was eh, populair. Eh, het, het had gewonnen volgens mij. Ja, het ook gewonnen. ja, het had gewonnen in 1986 volgens mij, als ik het mij goed herinner. Dus ja, het was een, het was een hit en het is een meezinger gewoon. ja, leuke melodie. Ja, zeker. Dimming of the Day. Hey, van wie is dat? Richard Thompson. Aha. Kunt u dat een beetje zingen? Nou, als ik muziek erachter heb wel. Ja, maar niet, ga, niet vragen. Niet hier zo op straat. Nee, nee, nee, nee. Wat is het voor soort, voor liedje? Is het klassiek of pop? Folk. Folk? Ja. Oké. Folkrock. Is het al oud? 30 jaar. Want de vraag is natuurlijk, daar werk ik naartoe, waarom zou je dat willen zingen? Is, heeft u de goede herinneringen aan? Nou, of mooi, mooi nummer. Mooi nummer. Mooi nummer. Welk liedje zou u zingen als u mee kon doen aan een zangwedstrijd? Eh, eentje van Whitney Houston of Mariah Carey. Welke? Welke? Welke? Um, Mariah Carey, You Will Always Be My Baby. Oh, oké. Ja. Mag ik u kort een vraag voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige man bij het hond vragen. Oh. Dus echt een soort van, dus geen ellendig en politiek of zo, maar... Kun je dat even proberen voor de grap? Ja. Kunnen altijd doorlopen als niks is. Ja, misschien kunnen we het lopend doen. Oh, dat kan ook. Welk liedje zou u zingen als u mee kon doen aan een zangwedstrijd? <laughs> Welk liedje zou ik zingen? Ja. ja. eens geprobeerd? Nee, dat ga ik ook niet doen. Oh, het <laughs> is het te moeilijk? Nee. Nou, dat wil je niet horen. Oh, hè. Dus meer voor onder de douche en zo? Ja, denk het wel, ja. Voor mezelf. Maar nooit ook geprobeerd of zo? Jawel, maar daar maakt niemand blij mee. <laughs> Eh, en nu, op dit moment, want dat was natuurlijk toen, eh, is vast muzieksmaak veranderd? Ja, voor een deel. Niet helemaal. Anders soort muziek voor tijdens het werk vooral? Met welk liedje zouden jullie meedoen aan een zangwedstrijd? ik zou het niet weten. Nee, ik ben meer in de kinderliedjes thuis op het moment. <laughs> nee, ik zal het ook niet weten. Oh, eh, nooit gedaan? Nee. nee. Zangwedstrijd, karaokeavond? Nee, nee, nee, ook niet. Nee? Is het niet een nummer wat je, wat je, wat je, wat je luidkeels meezingt onder de douche? Nee, ook niet. Niet echt? Nee, nee, we zijn heel saai wij. Ja, ik ga niet vragen om het voor te zingen hoor, echt niet. Daar gaat het helemaal niet om. Ik die weten, nee, echt niet. Nee. Oké. Zit daar nooit eens iets bij waarvan je zegt van, nou, daar wil ik, zou ik wel eens mee willen doen? Eh, kan ook eh, niet per se hoor. Vooral instrumentaal meestal. Instrumentaal? Ja. En daar je al van tekst bij maken? Nee, dat niet. <laughs> ook Nee, dat is meer gewoon om 80 rond als ik aan het werk ben, dan even eh, goed in de, in de zon komen, zeg maar. Ja, oké. Dus mijn meest favoriete nummers zijn meer instrumentaal? Nu wel, ja. ja. Oké. Heeft u ooit meegedaan aan, eh, een karaoke? Eh, nee. Nee. Oh, uit voorzorg? Uit, precies. Dan gaat iedereen weg. <laughs> nee, echt niet. Zelfkennis is dat. Nee, dat wil je echt niet. Dus het is echt een vraag die niet van toepassing is, zeg maar. Precies, dan. precies, precies. Oh. Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik niet zo van, eh, van de populaire liedjes. Eh. Nou ja, maar het kan, ook, opera zijn, of opera? ja, nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Nou, maar in die dromen, ooit gehad als kind bijvoorbeeld dan, vroeger? <laughs> Nee. Geen leuk voorbeeld? Nee, nee, <laughs> nee. nee. Zo erg? Zo erg. Ja, ik moet eerlijk zeggen van... Eh, ik heb, ben nu een week of zes terug van de Compostella heb ik gelopen. Ah. En dan heb ik elke dag Ga met God en hij zal bij u zijn eh, nou. gezongen. En eh, ja, dat heeft mij wel een bepaalde ja, dat, dat geeft een toch bepaalde kick gewoon. Dat is dan eh, hardop, zachtjes in de kerken. ja, dat heeft mij wel wat gedaan. Dat is een hele lange looptocht. ik weet niet hoe lang je gelopen heeft. Ik ben zes weken weg geweest. Kilometers. Ja, ja. dat liedje gaf u kracht. Ja, het was een sortiment. Op zeker moment wordt het ook een sortiment, hoe zou ik zeggen, ja, ja geeft je wel van, ik ga het nu weer doen. En dan, ja, je weet dan toch dat ook God bij je is en dat het dan je, je begeleidt. Ja. Dus ja. Ja, dat is een heel goed gevoel. Dat, ja. roept, dat roept het op, zeg maar. Ja, Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. darker days are drawing near. The winter winds will be much colder. Now you're not here. I watch the south across the autumn sky. And one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came. fun always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, cause you're not here, cause you're not here. Cause you're not here. Cause you're not here. Cause you're not here. van de vele, vele hits van eh, The 3 Degrees hier bij GoFam. En ehm, deze keer maar eens Take Good Care of Yourself. En Jeff Wayne en Justin Hayward in Forever Autumn. Speciaal voor Jeroen van Gent, want die schijnt dat nummer dus helemaal te kunnen meezingen. Hij wilde het niet doen voor de radio hoor, dus eh, hij wilde je loudspeakers sparen. Wat een vreselijke smoes is dat. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Wij weet nog toen eh, dat, eh, dit nummer uitkwam eh, bij de radio zeiden van... hé, hey, dit is uh, goedkope Duitse disco... dat we afkorten met GDD. Nou ja, het is eigenlijk gewoon hele gezellige muziek, laten we eerlijk zijn. Hè? Yo, the Modern Talking and You Can Win If You Want uit 1985. En Freddie Mercury ervoor met Living On My Own. En dat nummer kwam uit toen hij volgens mij al overleden was. Heb je dat weer? Kon je ook wel horen een beetje hoor. Maar goed, maakt niet uit was wel lekker op deze zondagmorgen bij GoFam. Het loopt wel aardig tegen 12. Het is eh, zo 9 minuten voor 12. En tijd voor Snap. she does, I she does, I know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. Wat een tragisch lied eigenlijk, hè? Peter and Gordon aan het einde van deze aflevering van. Uh de zondagmorgen van GoFam. A World Without Love. Hij wilde zelfs opgesloten worden, of ze, want het is natuurlijk een duo. En Snap hoorde je ervoor met The First, The Last, Eternity. Natuurlijk. Hey, dankjewel voor je gezelschap weer deze zondagmorgen bij GoFM. Ik ga er van tussen. ga lekker bonsai bekijken op de koelwacht. En eh, voor de rest eh, ga ik me gewoon wel weer amuseren. En als het een beetje mee zit en de baas het goed vindt... dan ben ik hier volgende week zondag weer om 10 uur. En dan ga ik weer plaatjes voor je draaien. En dan heb ik ook weer een paar interessante onderwerpen voor je. Dus wat mij betreft tot volgende week zondag om 10 uur. Ik hoop eh, dat jij er dan ook weer bij bent. Tot dan. Mooie dag.